Kinderen en jongeren kunnen voortaan bij een speciaal discriminatiemeldpunt terecht. Op discriminatie.nl kunnen ze ervaringen delen, vragen stellen of hulp krijgen. Tot nu toe ontbrak het aan een duidelijke plek waar ze terecht konden. Zo'n 4,6 miljoen mensen hebben gisteravond op tv schaatser Jutta Leerdam haar gouden medaille zien winnen op de 1000 meter. Gemiddeld keken er 3,9 miljoen mensen naar die afstand. Het weer vanuit het zuidwesten raakte bewolkt en gaat het overal licht regenen. Het wordt 4 graden in het noorden en mogelijk 10 in het zuiden. Dit is ZFM. ZFM. ZFM.